dat het Amerikaanse moederbedrijf er geen geld meer in wilde steken. Daarop besloot het Nederlands management om in afgeslankte vorm verder te gaan. In Hongkong zijn miljoenen dollars op straat beland bij een ongeluk. Een gepantserd busje van een waardetransport moest abrupt stoppen. Doordat de achterdeuren niet goed waren afgesloten, klapte die open... en vielen biljetten met een waarde van 35 miljoen Hongkong-dollar op straat. Tientallen mensen sprongen uit hun auto en raapten de biljetten op. 15 miljoen dollar is verdwenen. Dat is omgerekend 1,6 miljoen euro. En tienduizenden gelovigen zijn naar Bethlehem getrokken op de westelijke Jordaanover om kerstmis te vieren. Rond middernacht wordt er een nachtmis gehouden in de geboortekerk. Die staat op de plek waar Jezus Christus volgens het evangelie is geboren. Op de kerk hangt een poster met een verwijzing naar de impasse in het vredesproces tussen de Palestijnen en Israël. In het Arabisch en Engels staat er de tekst All I want for Christmas is justice. Alles wat ik wil is gerechtigheid voor kerstmis. Het weer. In de loop van de nacht kan er in het noorden weer een bui vallen. De temperatuur daalt tot een graad of 4. Morgen neemt de wind in de loop van de dag af. Er is af en toe zon en er valt een enkele bui. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 tranquil en blisful. There's a kind of magic in the air. What a truly Nummer. acht Ik zie hier heel alleen kerstfeesten vieren. De straat die ik de zie die 25. Nummer 24. Wish I was at home for Nummer 23.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 veilige nacht. Alles brandt, smult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige fondueavondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl.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 Het was de eerste gespreksronde sinds 5 september. Toen werd ook een akkoord gesloten over de terugtrekking van zware wapens en een wapenstilstand, maar die afspraken bleken weinig effect te hebben. De laatste maanden zijn naar schatting duizend mensen door geweld om het leven gekomen. Tweede kerstdag gaan de gesprekken verder. In Liberia is weer een medewerker van de Verenigde Naties besmet met ebola. Twee VN-medewerkers met ebola zijn inmiddels overleden. Een derde werd overgebracht naar het UMC Utrecht en is genezen. En deze vierde medewerker in Liberia is naar een ebola-kliniek gebracht.